Robert Baltus met het NOS-journaal. De cacaobrand in Westzaan, vlak boven Amsterdam, is onder controle. De grote brand in drie gebouwen van een cacaobedrijf... werd bestreden door zo'n 100 brandweerlieden. Ze zetten een drone in om overzicht te krijgen van de brandhaarden. Een ervan woedde op 20 meter hoogte. Er kwam veel rook vrij. Omwonenden werden via een NL-alert gewaarschuwd. De veiligheidsregio denkt dat het nog lang gaat duren. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Zuid-Korea maakt daar melding van en ook Japan gaf een waarschuwing af. Kort daarop is de raket in zee terechtgekomen. Noord-Korea zegt dat de proef een reactie was op militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS. Twee democraten die vorige week uit het parlement van de Amerikaanse staat Tennessee waren gezet... hebben hun zetel terug. De democraten Justin Jones en Justin Pearson hadden meegedaan aan een demonstratie... die volgens de republikeinse meerderheid tegen de regels was. De twee zwarte afgevaardigden werden het parlement uitgestemd. Een derde democrat die bij het protest was, de witte Gloria Johnson, kon blijven. De republikeinen werden beschuldigd van racisme. Een video waarin een Oekraïense militair lijkt te worden onthoofd door een Russische soldaat veroorzaakt afschuw en ophef. De Oekraïense president Zelensky heeft het over Russische beesten. Op de beelden wordt een Oekraïense strijder onthoofd door een gemaskerde man en dat zou een Russische soldaat zijn. Rusland noemt de beelden vreselijk, maar wil onderzoek. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is weer bijna vol. Veel eerder dan verwacht. In het centrum is plaats voor 2000 mensen, maar vandaag zijn er al zo'n 1900, zegt het COA tegen Nieuwsuur. Dat mensen buiten moeten slapen is voorlopig niet aan de orde. In Breda komt een tijdelijke opvang voor 500 mensen. Het weer, regen, overdag zon en buien. Aan de kust een stormachtige wind. Het wordt ongeveer 13 graden. Vanaf vrijdag minder regen, meer zon en geleidelijk wat warmer.